omdat dat geen absolute meerderheid is, is er volgende maand een tweede ronde. Piniera neemt het dan op tegen de centrum-linkse oud-president Vrij, die nu bleef steken op 32% van de stemmen. De steenrijke Piniera is favoriet. Met hem zou Chili voor het eerst sinds het vertrek van dictator Pinochet in 1990 een rechtsstaatshoofd krijgen. De huidige president Bachelet doet niet mee aan de verkiezingen. De Chileense grondwet verbiedt dat een zittend president wordt herkozen. Twee leden van de internationale vredesmissie in de Soedanese regio Darfur zijn na een gijzeling van meer dan 100 dagen vrijgelaten. De Nigeriaanse man en de Zimbabwaanse vrouw werden eind augustus ontvoerd. Ze maakten als burgers deel uit van de gecombineerde vredesmissie van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. De twee kwamen vrij nadat VN-topman Ban Ki-moon telefonisch de hulp had ingeroepen van president Bashir. Dat was uitzonderlijk. Bashir wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag wegens oorlogsmisdaden in Darfur. De VN heeft daarom weinig contact met hem. Bij een symbolisch referendum in de Spaanse regio Catalonië heeft bijna 95% van de kiezers zich uitgesproken voor onafhankelijkheid. De volksraadpleging was georganiseerd door lokale organisaties. In meer dan 160 gemeenten konden Catalanen zich uitspreken over de vraag of Catalonië een EU-lidstaat moet worden. Catalonië heeft al vergaande autonomie, maar veel inwoners willen dat de regio zich helemaal van Spanje losmaakt. De opkomst bij het referendum was 30 procent.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 and me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we have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 just to look good now. ZFM.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 It's my life. Thank you. 是别走。 情觉。 106.9 ZFM ZFM no good.